Twee uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De politie probeert vandaag de identiteit vast te stellen van de 25 verstekelingen... die gisteren werden ontdekt aan boord van een veerboot van Vlaardingen naar Engeland. Ze zaten in een koelcel van een vrachtwagencombinatie. Toen de bemanning hen ontdekte, is het schip teruggekeerd naar Vlaardingen. De verstekelingen hebben medische hulp gehad en zijn daarna meegenomen door de politie. Volgens veel Tweede Kamerleden is de cultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid nog altijd niet in orde. Na de bonnetjesaffaire over een schikking met een crimineel werd beterschap beloofd, maar daar zien de Kamerleden weinig van terug. Ze wijzen op nieuwe affaires als verzwegen asielcijfers... en vinden dat het ministerie nog altijd slecht antwoord geeft op vragen van de Kamer. Een 30-jarige Zwollenaar is opgepakt voor de handel in en het bezit van illegaal vuurwerk. Hij had een paar duizend stuks vuurwerk thuis opgeslagen... waarvan een deel op zolder naast een kinderslaapkamer. Alles is in beslag genomen. In het onderzoek naar de moord op advocaat Dirk Wiersum... zijn twee nieuwe verdachten gehoord. Ze worden verdacht van heling van een van de gestolen auto's... die bij de moord zijn gebruikt. De twee zijn na het verhoor weer vrijgelaten. Advocaat Dirk Wiersum werd op 18 september vlak voor zijn huis doodgeschoten. Het Nederlands elftal is op de tweede plaats geëindigd in de kwalificatiegroep voor het EK volgend jaar en is daarmee rechtstreeks geplaatst. Oranje won de afsluitende kwalificatiewedstrijd gisteravond met 5-0 van Estland. Duitsland is groepswinnaar. Die manschaft won met 6-1 van Noord-Ierland. Twintig landen zijn nu zeker van deelname aan het EK. Na de play-offs in maart komen daar nog vier landen bij. Het weer vannacht zijn er opklaringen en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Ook kan er mist ontstaan en kan het lokaal glad worden.